zou verantwoordelijk zijn voor verscheidene moorden in de onderwereld. De bedreigde vrouw is de aanklager in deze zaak. Het gerechtshof in Amsterdam heeft vorige week mensenhandelaar Moerad O. tijdelijk vrijgelaten. Die was veroordeeld tot vier jaar cel. Hij is vrijgelaten om bij de geboorte van zijn kind te zijn. Moerad O. is veroordeeld voor mensenhandel en uitbuiting in de prostitutie. Een advocaat van twee van zijn slachtoffers vindt het verbazingwekkend dat het Hof niets van de zaak Saban Baran heeft geleerd. Die mensenhandelaar vluchtte vorig jaar tijdens een proefverlof naar Turkije. Murat O. moet zich 16 juli weer melden bij justitie. Rotterdam heeft een nieuw college van BnW met daarin PvdA, VVD, D66 en CDA. Details in het coalitieakkoord moeten nog worden uitgewerkt en als alles goed is wordt het morgen gepresenteerd. Marco Pastors, de leider van Leefbaar Rotterdam, blijft in de gemeenteraad. Hij had gedreigd op te stappen als Leefbaar niet in het college kwam. Het asielzoekerscentrum in Ter Apel wordt uitgebreid. De gemeenteraad van Vlachtwedde, waar Ter Apel onder valt, heeft daarmee ingestemd. Er zijn nu duizend opvangplaatsen en het worden er op verzoek van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers 2000. Dat levert Ter Apel ongeveer 150 extra banen op. De finale van de Champions League gaat tussen Inter Milaan en Bayern München. Inter plaatste zich afgelopen avond ten koste van Barcelona... De Spanjaarden wonnen weliswaar met 1-0, maar Inter had vorige week de thuiswedstrijd met 3-1 gewonnen. Bayern plaatste zich gisteren via Olympique Lyon voor de finale op 22 mei in Madrid.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 Tegenstanders van het project hebben aangekondigd naar de rechter te stappen. Volgens natuurbeschermingsorganisaties